met het NOS-journaal. De keuze voor oud-GroenLinks-raad ging vanmiddag akkoord met de voordracht van Halsema... nadat de vertrouwenscommissie zich over alle kandidaten had gebogen. Halsema wordt geroemd om haar politieke ervaring in Den Haag... maar ze heeft vrijwel geen bestuurlijke ervaring. Ze wordt de eerste vrouwelijke burgemeester van Amsterdam... en ook de eerste daar van GroenLinks. De politie heeft nog eens twee mannen aangehouden... voor de overval op het huis van darter Raymond van Barneveld... Ze zijn 24 en 25 jaar en komen uit Amsterdam. Ze zitten vast in volledige beperking. Ze mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Vorige week werd al een andere 24-jarige verdachte opgepakt. Het huis van Van Barneveld in Den Haag werd tien dagen geleden overvallen. Zijn vrouw was thuis en kwam terecht in een worsteling met de daders. Ze raakte gewond, maar wist te vluchten. Het treinverkeer in en rond Brussel is opnieuw verstoord door vandalisme. Jongeren gooiden net als gisteren vanaf een brug met stenen naar passerende treinen. Het Belgische treinbedrijf NMBS legde het treinverkeer rond Brussel voor zeker een half uur stil. Inmiddels wordt er weer gereden, maar veel treinen hebben nog vertraging. De examens van ruim 4000 Nederlandse leerlingen van een Engelstalig opleidingsinstituut zijn zoekgeraakt. Tien dozen met schriftelijke examens die begin deze maand via PostNL naar Engeland zijn gestuurd om te worden nagekeken, zijn nog altijd niet aangekomen bij het hoofdkantoor van de organisatie. Normaal duurt dat een week. PostNL onderzoekt waar de examens zijn gebleven. En Brazilië heeft zich voor de dertiende keer op rij geplaatst voor de tweede ronde van het wereldkampioenschap voetbal. In het derde groepsduel tegen Servië werd het 2-0.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 paradise taxi took my girl away. Now, don't it always seem to go that you don't know what you got till it's gone? To be in paradise, put up a parking lot. And nah, nah, don't it always seem to go that you don't know what you got till it's gone?